Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Onbewaakte spoorwegovergangen zijn vaak een stuk gevaarlijker dan gedacht. ProRail en de NS hebben zelf onderzoek laten doen na een aanrijding vorig jaar in Hooghalen in Drenthe. Daar reed een trein op een trekker. De machinist overleefde dat niet. Volgens de directeur van ProRail blijkt dat landbouwverkeer veel langzamer het spoor oversteekt dan gedacht. Dat heeft bij mij heel veel indruk gemaakt, want wij dachten dat hij er korter over zou doen. En ja, dat, dan denk ik ook, als dat nu zo blijkt, dan moeten wij sneller handelen. Want het risico is gewoon groter dan dat wij hadden voorzien. Er zijn 137 onbewaakte spoorwegovergangen die extra gevaarlijk zijn. ProRail wil daar helemaal vanaf. Tot die tijd moeten treinen op sommige plekken langzamer rijden. Een handtekeningenactie voor het opengooien van sportscholen, yogastudio's en zwembaden gaat hard. In een tijd is er meer dan 43.000 keer ondertekend. En dat zijn genoeg handtekeningen om het er in de Tweede Kamer over te hebben. Bij meerdere coronaprikplekken zijn selfiehoekjes ingericht. De GGD zegt tegen nu.nl dat het te vaak gebeurde dat mensen een selfie maakten terwijl ze gevaccineerd werden. Dat duurde allemaal te lang en dus zijn op sommige locaties fotoplekken neergezet. Partijen in de Tweede Kamer zijn zagrijnig over de avondklok. Het kabinet kwam maandag met een paar hele kleine versoepelingen... maar de avondklok werd weer verlengd. Verslaggever Lars Geerts volgt het debat in Den Haag. Die avondklok die wordt toch maar steeds stilzwijgend verlengd. Eh, de bedoeling was dat hij er vrij vlot af zou gaan. En er zijn toch wel meerdere partijen die van het kabinet willen weten... hoe kan dit nou? Kunnen we daar toch niet eerder van af? Want er zijn grote groepen mensen die toch wel echt hele grote problemen hebben met die avondklok. Het ging ook nog over de terrassen. Sommige partijen willen dat die gewoon open mogen. Ziet het RIVM in elk geval niet zitten. Zij hopen dat het kabinet voorzichtig is met versoepelingen... omdat er op dit moment nog veel besmettelijke mensen zijn. Het weer. Komt regen aan. Het is een graad of 9 vanmiddag. Morgen af en toe zon, maar ook pittige buien en zware windstoten. Het is morgen een graad of 11. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.